Dat schrijft NRC op basis van de meest recente cijfers van het landelijk overleg lerarenopleiding basisonderwijs, waarin de directeuren van de 24 PABO's samenwerken. Zowel voltijd als deeltijdopleidingen melden dat het aantal aanmeldingen is gestegen met 11 en 30 procent. Het basisonderwijs lijkt het nieuwe schooljaar nog in te gaan met een tekort van bijna 1300 leraren. De afgelopen jaren wisten scholen op het laatste moment vaak nog vacatures in te vullen, maar nu vallen er waarschijnlijk wel gaten. Rusland verwacht dat honderdduizenden Syrische vluchtelingen binnenkort teruggaan naar huis. Het afgelopen half jaar keerden zo'n 13.000 Syriërs terug uit het buitenland. En verder gingen driekwart miljoen Syriërs die in het land zelf op de vlucht waren terug naar huis. Na zeven jaar oorlog is het geweld in Syrië afgenomen. Met hulp van de Russen heeft president Assad het grootste deel van het land weer in handen gekregen. Volgens Rusland is het in veel gebieden veilig genoeg voor de terugkeer van zo'n 1,7 miljoen vluchtelingen. In een recreatieplas in Oldenzaal is het lichaam gevonden van de jongen die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een elfjarig kind dat sinds kort in Nederland woonde en niet kon zwemmen. Hij had een fiets bij zich en die werd gisteren gevonden op de parkeerplaats van het recreatiegebied. Het gebied werd toen ontruimd en gisteravond en vannacht is er in de plas gezocht door duikers. Vanochtend werd het lichaam van de jongen van elf gevonden. Zo'n 13.000 jongeren beginnen na de zomer aan hun maatschappelijke diensttijd ministerie van VWS heeft bijna 40 projecten aangewezen waar ze terecht kunnen. De jongeren kunnen bijvoorbeeld aan de slag in de zorg, sport of cultuur, op het platteland en ook op zee bij de reddingsbrigade. Het is de bedoeling dat ze nieuwe vaardigheden leren en ontdekken wat ze later willen worden. De maatschappelijke diensttijd is vrijwillig en duurt hooguit een half jaar. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm, 32 tot 38 graden. De kans op onweer is vrij klein.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré la rumba veo que no siempre cantaré. Cuando se de dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se a dolores, cuando se de dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se la dolores.